en een voorspoedige start. Jan van der Putten met een Alfua en Kefraya bij Idlib zouden 1200 burgers worden geëvacueerd. Maar van diverse kanten wordt gemeld dat rebellen de bussen waarmee dat zou gebeuren in brand hebben geschoten. De evacuatie van de Syrische steden was onderdeel van de afspraken om mensen uit Oost-Aleppo weg te halen. Of die evacuatie daar doorgaat is niet duidelijk. De Eiffeltoren in Parijs is weer open na een staking van vijf dagen. Personeel had het werk neergelegd omdat ze meer inspraak willen en meer geld voor onderhoud. Ook zou de veiligheid van de medewerkers slecht geregeld zijn. Het Franse bedrijf dat de exploitatie van de Eiffeltoren doet... heeft overleg met de vakbonden en meldt nu dat er een akkoord is. De Eiffeltoren trekt gemiddeld 20.000 bezoekers per dag. In Kroatië heeft de politie ruim 60 vluchtelingen ontdekt in een bestelbus. Ze zaten dicht op elkaar in het laadruim. Volgens Kroatische media kwamen ze uit Pakistan en Afghanistan. Het merendeel van de vluchtelingen ligt nu in het ziekenhuis. De meeste waren onwel geworden door gebrek aan zuurstof en onderkoeling. Van vier mensen is de toestand kritiek. De Kroatische politie is nog op zoek naar de chauffeur van de bestelbus. In Jemen is het dodental na de aanslag op een legerbasis opgelopen tot 49. Alle doden zijn militairen. De verantwoordelijkheid is opgeëist door terreurgroep IS. Vorige week was er bij dezelfde basis ook een aanslag. Toen waren er 45 doden en die was ook het werk van terreurgroep Islamitische Staat. Tot besluit het weer. Bewolkt en droog. Vanmiddag is het 7 of 8 graden. Morgen in de loop van de dag steeds meer zon en het wordt een graad of 6. De dagen daarna is het overdag een graad of 4 en gaat het s'nachts een paar graden vriezen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Files op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij de werkzaamheden bij het Raasdorp, 3 kilometer.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 Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these oh, things. And now our emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world.